Dit is Rogier van Diesveld. Nou, succes jongen. welkom in deze Radio 5 Lane Carousel. En ik vind het weer hartstikke fijn dat je luistert. Deze carousel wordt natuurlijk altijd bij Toegebeurt bemand, zoals jullie inmiddels weten. Iedere week dus een andere Radio 5 Lane collega. Vandaag ben ik er weer en ik heb weer een thema. jawel, ik heb er weer één. Deze keer is het thema weekend. Wij zeggen in Nederland weekend en in Engeland zeggen ze weekend. En daar hoor je het al, het betekent weekeinde. En in Nederland begint het weekende of weekend meestal op vrijdagmiddag 5 uur en duurt tot zondagnacht 12 uur. Want dan begint de maandag weer. En daarbij heb ik eh, passende muziek gevonden. Bij de vrijdag, de zaterdag en de zondag. Nou ja, allerlei soorten muziek heb ik die iets te maken hebben met het weekend. Zowel letterlijk als in overdrachtelijke zin muziek die te maken heeft met vrijdag, zaterdag, zondag, dat zei ik al. Ik open het uur met eh, de Lang Long Blondes Weekend Without Makeup En ik vervolg het thema Weekend met Oliver Chapman, Cat Down Saturday Night. net eh, helemaal verkeerd. Het moet zijn Oliver Cheatman met Get Down Saturday Night. En we blijven bij de zaterdag, de vrije zaterdag in Nederland. Hier is Bluff met zaterdag. Dit is de Radio 501 Carousel met het thema Weekend. Mijn naam is Rogier van Diesveld. De allermooiste straathoek ruikt naar koffie en naar bier. nog een stuk koffie. Haar raam staat altijd open, ze kan me zo zien staan. Ze roept, wacht op mij. Zo mooi ongeduld. Tot ik de zon heb neergekeken, wat me niet met spijt vervult. En als ik haar alles net nog kan, maar niet meer hoeft. En ik verdeed mijn tijd, maar ik ben klaar voor zaterdag. Dat was de Zeelandse band Bluff met Zaterdag. Je luistert naar de Radio 501 Carousel met het thema Weekend. Ik heb allerlei muziek over dit onderwerp bij elkaar gesprokkeld. En met dank natuurlijk aan het muziekgezelschap. Dit zijn de Pretenders. Every day is like Sunday. slowly over wet sand Back to the bed close. dus vinden dat iedere dag eruit ziet als een zondag. Nou, daar verschillende meningen nog wel over, lijkt mij. Ja toch? Kijk weer eens naar de maandag, die ziet er toch totaal anders uit. Maar we doen vandaag aan weekend. We gaan van zondag terug naar zaterdag. Hier is Sam Cooke met Another Saturday Night. Another Saturday night that I got nobody. I got some money cause I just got paid. Wish I had someone to talk to. I'm in an awful way. Dig this. I got in town a month ago. I seen a lot of girls since then. If I could meet them, I could get them. But as yet I haven't met them. That's why I'm in the shape I'm in. Here another Saturday night and I ain't got nobody. I got some money. I just got paid. Now how I wish I had someone to talk to. I'm in an awful way. Now another fella told me he had a sister who looked just fine. Instead of being my deliverance, she had a stranger's resemblance to a cat named Frankenstein. Here another Saturday night, and I got paid. Now how I wish I had some chick to talk to. I'm in an awful way, yeah. It is another weekend, I ain't got nobody. Man, if I was back home, I'd be swinging two chicks on my arm. Oh yeah. Listen to me, huh? It's hard on a fella when he don't know his way around. If I don't find me a honey to help me spend my money, I'm gonna have to blow this town. Here it's another Saturday night, and I ain't got nobody. I got some money, cause I just got paid. Now, how I wish I had some chick to talk to. Somebody sang another Saturday night, and I ain't got nobody. I got some money, cause I just got paid. Now, how I wish I had someone to talk to. I'm in an awful Je hoorde Sam Cooke met Another Saturday Night. Dit, dit is Radio 501. Terug naar de oudheid, de Dave Clark 5, Having a Wild Weekend. Saturday night, everybody have fun. but I'm having me some. You left me at home, thought I would die. And all alone you thought I would cry. dressed up and I took her out. Was she not like Radio 509. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday, I feel better. Even my own man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow. Australië waren dit de Easy Beats met Friday on My Mind. Er zit nog wel een uh, Nederlands eh, tintje aan, want de band is opgericht door een Nederlander die naar Australië emigreerde. Dat was Harry van den Berg. Hij veranderde zijn naam toen in Venda. Later vormde Venda de groep Flash and the Pen. George uh, Jong zat ook in de Easy Beats en is weer een broer van Angus Jong en Malcolm Jong van de Australische rockband ACDC.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 Het vergulde koperdak weer door de bugels en trompetten gemaakt. En dan ze bloos muziek op een schone zondagmorgen. Bloos muziek, blus mij omver met toeters en bellen een schoon voor vertellen. Zondagmorgen bloos muziek, bloos. van Limburg, waar reinders vandaan komt, naar Amerika, Chicago. Zo heet de band. Ze hebben veel platen gemaakt die zij alleen maar nummers gaven. Er is een album waarbij ze een naam gaven. Dat is Saturday in the Park. Eh, hier is het titelnummer en dat past weer in het thema weekend. Chicago heette in het begin Chicago Transit Authority en eh, werd in 1967 opgericht. Ik keek net eventjes in mijn computer naar de gegevens over Chicago en ik zag dat Saturday in de park van het album eh, nummer 5 afkomstig is. Dus dit eventjes voor de thuisschrijvers. Ik had het dus net even mis. Dit is Radio 501. Op 501 Rogier van Diesveld. Dit is Radio 501. is Radio 501. 501. Zondagochtend lekker warm in bed. We staan maar op, de koffie gezet. Dit is echt zo'n dag van alles komt goed. Geroosterd brood, net iets te zwart. De melk is op slack was Nol Havens. We zijn nog steeds eh, bezig met het thema weekend en daar zingt Neil Jong ook over. Van het album Harvest, Out on the Weekend uit 1972. a brand Radio 501. Is Radio 501. 501. De wind waait uit het westen en je fietst door het vlakke land. De week loopt op zijn einde, je hebt de wereld in je hand. Je fietst vanochtend naar het werk, je blik oneindig groot je weet, zo is toch Nederland op zijn allermooist. Het leven is mooi, het is weer vrijdag. En je fietst het weekend in, of het vriest of nooit. Het is nu vrijdag, alles voelt als een nieuw begin. waait uit het westen en het regent nogal vaak. Het is alsof je je wil testen. Terug naar huis is de wind gedraaid. De schaduw van een grote wolk glijdt langzaam door het gras. En je weet, te lang heb je niet gevoeld wie je altijd was. Het leven is mooi het is weer vrijdag en je fietst het weekend in. Op het vriest op nooit of op een meidag. Alles voelt als een nieuw begin. Het leven is mooi, het is weer vrijdag. En je fietst het weekend in. Op het vriest op nooit of op een meidag. Alles voelt als een nieuw begin. Het leven is mooi, het is weer vrijdag. En je fietst het weekend in, of oh, het vriest op nooit. Het is nu vrijdag, alles voelt als een nieuw begin. Het leven is mooi, het is weer vrijdag. En je fietst het weekend in. Dat was de Nederlander Robert eh, Leroy met zijn verhaal over de vrijdag. Blijf even luisteren, want we gaan nu naar Tom Waits met Alter Boy. Of zoals wij dat zeggen, misdienaar. He's altar boy lying out there in the street. He's an old altar boy bound up in leather and chains. And that's why I'm feeling so blue. I'm an old altar boy. What about you? Now I can order in Latin, make them out gratin Joe. I'm an old altar boy. That's why I'm so depressed. I never got the rest of the dream, just the ritual now I'm habitual, majoring in crimes that are unspeakable. Cause I'm an altar boy. got to be some around here. Drinking across from the church, a little Father Crabari wine on a Sunday morning time. I'm an old altar boy. Why is he winking at this time in his life? never took a wife, cause he's an old altar boy. Oh yeah, <laughs> what about? geweldige nummer 1 hit is dit geweest voor de tweeling Mel en Kim. Herken je het nog? Showing Out, Get Fresh on the Weekend. Kim waren eind jaren 80 erg populair en ze kwamen uit Engeland en ze komen uit de stal van Stock, Aitken en Waterman. The Showing Out was een nummer 1 hit over de hele wereld. Mel Appleby overleed op 18 januari 1990 op 23-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. En begin jaren 90 is Kim nog wel even bekend gebleven als soloartiest, maar daarna werd het ook stil rondom Kim Appleby. Zo, dat waren Mel en Kim. Wat ik nu ga draaien komt uit de country hoek. Julian uh, Devil met eh, Friday Night on the Dollar Bill. Friday night. Drifters nog, Saturday Night at the Movies. a guest out of Hollywood. And the popcorn from the candy stand makes it all seem twice as good. There's always lots of pretty girls with figures they don't try to hide. But they never can compare to the girl sitting by my side. Saturday night at the movies cares what picture you see? When you're with your baby, last row in the balcony. la Avenue. Wow, Saturday night at the moon is. you can't stop the picture you see. When you're with your baby, let's rowing in the Avenue. Dit is Radio 501. Is Radio 501. Zorg wel dat je op tijd bent, want Happy Zaterdag duurt maar één dag. Herman eh, Broten is Wild Romans van het album Spritz uit 1978. En dit is wel een van zijn bekendste nummers, Saturday Night. steeds naar de Radio 5-Lijn Carousel met vandaag het thema Weekend. We zijn inmiddels aan de laatste plaat van dit eerste uur gekomen en straks gaan we na de boodschappen nog een uurtje doen. Eerst Paul McCartney met Heaven on Sunday en dan zie ik je zo weer terug in het volgende uur. to do. We've been calling it love, but it's a dream we're going through. And if I only had one love, yours would be the one I choose. If I only had one love, yours would be the one I choose. Devon on a Monday, cooling my fingers in the bay. We've been learning a song, but it's a long and lonely blues. If I only had one yours would be the one I'd choose. If I only had one love, yours would be the one I'd choose.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 Nicotinekauwgom. Ik ben Willem Hiddink, coach van Energiecentrum MKB. De ondernemersclub voor energiebesparing. Oké jongens, zorg voor een goed aanspeelpunt. En luister, veel bedrijven willen wel energie besparen, maar missen betrouwbare informatie. Daar valt keiharde winst te behalen. Ga naar energiecentrum.nl. Onafhankelijk, dus betrouwbaar. En nicotinekauwgom werkt bijvoorbeeld goed in combinatie met... Telefonische begeleiding. Nu bij u in de supermarkt. Kipfilet. Nog goedkoper dan kattenvoer. We hebben het zo ver laten komen dat kip vaak goedkoper is dan kattenvoer. Wat voor leven denk jij dat zo'n kip heeft gehad? Word wakker. Kijk op wakkerdier.nl wat jij kunt doen. Een telefonische begeleiding werkt bijvoorbeeld goed in combinatie met medicijnen. Meer weten over hulpmiddelen en vergoeding? Vraag het uw huisarts of kijk op stivoro.nl. lekker goedkope eieren uit een legbatterij. Wat?